Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Werkgevers vinden diversiteit op de werkvloer steeds belangrijker... maar toch lukt het lang niet alle bedrijven om dat ook voor elkaar te krijgen... zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ze zeggen wel dat ze bijvoorbeeld mensen met een lichamelijke beperking willen aannemen... maar doen dat vaak toch niet. De belangrijkste reden is eh, dat werkgevers geen geschikte functies eh, zien in hun werk. Veel werkgevers zijn bang om op te draaien voor eh, de ziektekosten... als iemand uitvalt door ziekte. En regelingen daarvoor zouden volgens de werkgevers wel helpen... om mensen meer kans te bieden. Er zijn wel geldpotjes om dat op te vangen, maar werkgevers weten die niet altijd te vinden. Studenten hebben vanmorgen opnieuw een gebouw van de Universiteit van Wageningen bezet. Ze willen dat de school de banden met de fossiele industrie verbreekt... zodat bijvoorbeeld onderzoeken die ze doen niet meer worden betaald door Shell. Vorige maand was er ook al een actie. En op de Technische Universiteit Delft zijn ze aan het experimenteren met warmte. Ze testen nieuwe uitvindingen om te kijken hoe we in de toekomst om kunnen gaan met droogte en hitte. Bijvoorbeeld bomen die je kan verrijden in een soort ijzeren bak. Deze wetenschapper legt uit waarom dat een goed idee kan zijn. We, zien eigenlijk dat er eh, in de stad gewoon heel weinig ruimte is... om in de volle grond bomen te planten. Dus deze constructie gebruiken we om de boom eh, stabiliteit te geven tegen de wind. En daarnaast eh, zit er een druppelslang geïntegreerd in de kluit... waarmee we de boom heel gericht van voeding kunnen voorzien. Omdat het wel bijdraagt aan de verkoeling en de leefbaarheid van de stad. Andere uitvindingen op het plein, beter hergebruik van regen. Water en waterzuivering door schelpen. En het weer nog.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 vamos a competir. A ver, ey. the parachute and go There's gonna have to be some danger Take a parachute and jump You're gonna have to take flight If the wind don't catch you, I will, I will you down.